Levi van Eck met het NOS-journaal. Vrijwel de gehele onafkeuring tegen premier Rutte gesteund. De SGP was de enige oppositiepartij die de motie niet steunde. Uiteindelijk stemden 67 Kamerleden voor de motie, 76 stemden tegen en daarmee werd de motie van afkeuring afgewezen. Volgens de oppositie had de premier de Tweede Kamer eerder moeten inlichten over de memo's die er waren over de dividendbelasting. Rutte kreeg in het debat harde verwijten vanwege de manier waarop hij de Kamer over de kwestie heeft geïnformeerd. De premier herkent zich niet in de scherpe kwalificaties van de oppositie, maar herhaalde wel dat er fouten zijn gemaakt. In Berlijn en vier andere Duitse steden zijn gisteravond duizenden mensen met keppeltjes de straat op gegaan. Dit deden ze om solidariteit te tonen met Joden. Het is een reactie op de mishandeling van een jongen die vorige week met een keppeltje de straat op ging in Berlijn. Hij werd geslagen met een riem door een 19-jarige Syrische vluchteling. Vanuit verschillende hoeken uit de Duitse samenleving was er steun. Joden, moslims, atheïsten, bisschoppen en politici waren aanwezig. De Nederlandse staalindustrie kan flink worden geraakt door eventuele importheffingen van Amerika. Het CBS heeft uitgerekend dat er vorig jaar voor 570 miljoen euro aan staal is uitgevoerd naar de VS. Het land is daarmee voor Nederland het op vier na grootste exportland voor staal. Amerika dreigt met importheffingen om te voorkomen dat China goedkoop staal op de markt brengt. Komende maand neemt de VS een besluit over de heffingen. De kans bestaat dat Louis van Gaal zijn rentree maakt in de voetbalwereld. Hij zei bij Ziggo Sport dat er een aanbieding ligt die hij bijna niet kan weigeren. Van Gaal zegt dat hij nog steeds veel aanbiedingen krijgt... en nog niet kan zeggen dat hij definitief met pensioen is. Het weer verspreidt over het land valt er een enkele bui met kans op onweer. De temperaturen liggen tussen de 6 en 8 graden.